nog niet wakker. Ik wankel door het huis als een stakker. Maar ondanks alles haal ik mijn doel op het gevoel. Ja, ik ben een gebruiker. Het pure spul dus zonder de suiker. Ik giet het zwarte goud.